Jan van der Putten met het NOS-journaal. Amerika en Rusland zijn het zo goed als eens over een nieuw verdrag over vermindering van kernwapens. Er moeten alleen nog wat technische details worden geregeld, zeggen de regeringen van beide landen. Het is de bedoeling dat het nieuwe startverdrag op 8 april in Praag wordt ondertekend door de presidenten Obama en Medvedev. Het nieuwe akkoord moet het Start 1-verdrag uit 1991 vervangen dat eind vorig jaar afliep. De kandidaatlijsttrekker van de PvdA, Job Cohen, is niet gelukkig met de kreet Yes We Cohen. Op een partijbijeenkomst in Tilburg zei hij dat hij de leus niet zal gebruiken. Partijgenoten zien in Cohen een nieuwe Obama en hebben voor hem posters en t-shirts in de stijl van Obama gemaakt. Cohen noemt de vergelijking met Obama knap overdreven. Het Vaticaan heeft in de jaren 90 niets gedaan tegen een Amerikaanse priester die mogelijk zo'n 200 dove jongens misbruikte. Dat schrijft de New York Times. Hoewel Amerikaanse bisschoppen herhaaldelijk waarschuwden, werd de priester niet uit het zijn ambt gezet. De Amerikaanse krant baseert zich op correspondentie tussen bisschoppen en de toenmalige kardinaal Ratzinger, die nu paus is. De Nederlandse F-16's en Apache-helikopters blijven zeker nog tot eind dit jaar in Afghanistan. Minister van Defensie van Middelkoop zei in Pauw en Witteman dat dat nodig is in verband met de terugtrekking van Nederlandse troepen. Op 1 augustus eindigt de Nederlandse missie in Oeroesgan en wordt een deel van het materieel terugverhuisd naar Nederland. In verband daarmee gaan er 800 tot 1400 extra militairen naar Afghanistan. In Los Angeles is de Amerikaanse acteur Robert Culp overleden. Hij werd bekend met de komische misdaadserie I Spy, die in Nederland werd uitgezonden onder de titel Dubbelspion. Daarin speelde hij met Bill Cosby. Verder was Culp te zien in series als Gunsmoke, Love Boat en Everybody Loves Raymond. Robert Culp stierf na een val voor zijn huis. Hij was 79. Het weer nog bewolkt en vanmiddag en vanavond regen.